12 uur. Kasper Meijer met het NOS-journaal. De bioscoop in Groningen waar zaterdag twee mensen werden gedood... blijft ook de komende twee dagen nog dicht. Dat laat bioscoopbedrijf Pathé weten in een verklaring. Het politieonderzoek in het pand is nog niet klaar. Zaterdagochtend werden in de bioscoop de, de levenloze lichamen gevonden... van een man en een vrouw uit Slochteren... die er allebei als schoonmaker werkten. De afgelopen ochtend werd de verdachte van de dubbele moord gearresteerd. Het eerste Nederlandse JSF-gevechtsvliegtuig komt donderdag aan op vliegbasis Leeuwarden. Dat wordt gevierd met een flyby, een soort ererondje waar ook F-16's aan meedoen. Dat toestel is de voorganger van de JSF. De vliegbasis verwacht een drukke dag en veel publiek. Naast vliegtuigspotters komen er donderdag ongeveer 2500 gasten... onder wie mensen van Defensie, politici en omwonenden. Nederland heeft 46 JSF-toestellen besteld bij de Amerikaanse vliegtuigbouwer Lockheed Martin. Ze vervangen uiteindelijk alle Nederlandse F-16's. De gouverneur van de Amerikaanse staat Californië heeft de noodtoestand uitgeroepen vanwege felle bosbranden. Vanwege de brand moeten 200.000 mensen hun huis verlaten. Onder meer inwoners van de stad Santa Rosa ten noorden van San Francisco moeten vertrekken. Californië wordt geteisterd door twee grote bosbranden... die worden aangewakkerd door harde wind. En vanwege storm kunnen brandweervliegtuigen niet worden ingezet. Bij de Grand Prix van Mexico is Max Verstappen geëindigd op de zesde plaats. De zegen ging in Mexico-stad naar de Brit Lewis Hamilton. Verstappen kwam in de vijfde ronde in aanraking met de Mercedes van Bottas... en moest met een lekke band naar de pits. Vanaf de laatste positie begon hij aan een lange inhaalrace... die bracht hem naar de zesde plaats achter teamgenoot Alexander Albon. Het weer. Vannacht kan er een buitje vallen. Morgen op veel plaatsen een enkele bui, maar ook zon. Er staat een zwakke wind en het wordt 12 graden. Dinsdagnacht kan het gaan vriezen.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 Yo. And if you tell me, I'll let my chat. Better you your pump on me, I'll let my chat. Yo. And if you tell me, I would, I'll let my chat. Clean me good, clean me good. Come pull me up. Did I got no rope? Clean me good, clean me good. All in my baby baby All in baby loving in the way that I should. Clean me good, clean me good. All in I when him get what he want, and he run and me. the. Nobody qui dépense qui dit crédit, dit créance Qui dit dette de l'huissier Qui dit assis dans la merde Qui dit amour, qui les gosses Qui dit toujours et dit divorce Qui dit proche, de' dit deuil Car les problèmes ne viennent pas seuls Qui dit crise, qui dit monde Qui dit famine, qui tire monde Qui dit fatigue, qui réveille Encore sous de la veille Alors on sort oublier tous les problèmes Alors on danse alors you give me that left, right, left.